Hij blijft in de fractie, ook als de partij afziet van verdere democratisering en een jongere afdeling. In het televisieprogramma Knevel en Van de Brink zei Brinkman dat het landsbelang en de vorming van een kabinet nu voorrang verdienen. VVD-leider Rutte zei gisteren dat er duidelijkheid moet komen over de positie van Brinkman binnen de PVV. Koningin Beatrix zal vandaag een informateur benoemen. Ze heeft tot gisteravond laat overlegd met vicepresident Cenk Willink van de Raad van State, een van haar belangrijkste adviseurs. De informateur is vrijwel zeker iemand van VVD-huizen... en zal gaan verkennen of een coalitie mogelijk is van VVD, CDA en PVV. Birma ontkent dat het land bezig is kernwapens te ontwikkelen. Berichten daarover zijn ongefundeerd en politiek gekleurd... staat in een verklaring van het militaire bewind. Vorige week meldde de Birmeese oppositie dat het bewind samenwerkt met Noord-Korea om aan kernwapens te komen. De informatie daarover zou komen van een officier die is gedeserteerd uit het Burmeese leger. Volgens het militaire bewind probeert de oppositie met zulke berichten het democratische proces te verstoren. Birma is een vredelievend land dat geen behoefte heeft aan nucleaire wapens, staat in de verklaring. Een Noord-Koreaans schip dat in april in Birma aanlegde... kwam volgens de junta alleen rijst en cement brengen. Op de eerste speeldag van het WK voetbal in Zuid-Afrika... zijn beide wedstrijden geëindigd in een gelijkspel. In het duel tussen Frankrijk en Uruguay werd gisteravond niet gescoord. En eerder op de dag speelde gastland Zuid-Afrika gelijk tegen Mexico. Vandaag worden er drie wedstrijden gespeeld. Zuid-Korea speelt tegen Griekenland en een van de favorieten, Argentinië, komt uit tegen Nigeria. Vanavond is de wedstrijd Engeland-Verenigde Staten. Het weer, het is droog en een graad of 10.